en dit is het nieuws van NOS op 3. Netflix koopt een groot deel van Warner Brothers. Dat betekent dat Netflix ook HBO Max in handen krijgt. De streamingsdienst moet er wel flink voor betalen, omgerekend 70 miljard euro. Best een belangrijke stap, zegt deze expert. Ja, het is wel groot. dit is, eh, Netflix is de nummer 1 in Europa en in Australië, eh, niet in Amerika. Maar door deze fusie worden ze ook in Amerika de nummer 1 en in Europa natuurlijk nog groter. Door de overname kunnen Netflix-klanten straks waarschijnlijk ook kijken naar series van Warner Brothers. Zoals Game of Thrones, The White Lotus en Succession. Demissionair mediaminister Gauke Moes heeft gereageerd op de bedreigingen aan de hoofdpiet van Sinterklaas. Gisteravond werd bekend dat acteur Niels van der Laan de afgelopen week meerdere keren met de dood is bedreigd. Je hoort de minister. Nou, natuurlijk heb ik vermogen even met Sinterklaas gebeld eh, daarover. Want het is natuurlijk nogal wat. En eh, Sinterklaas is eh, niet te spreken over dat soort gedrag. ik heb zelfs gehoord dat er pieten zijn die overwegen om de roe weer af te stoffen. Sommige ouders waren boos op het Sinterklaasjournaal... omdat de hoofdpiet geheimen zou hebben verklapt. Minister Moes neemt het trouwens wel serieus. Hij noemt de bedreigingen een ernstige zaak. Je kan volgend jaar gewoon op NPO 1 naar het Songfestival kijken. Gisteren werd bekend dat Nederland niet gaat meedoen. Omroep Arotros wil een jaartje overslaan omdat Israël erbij is. Het Songfestival wordt daarom uitgezonden door de NOS en de NTR. Maar die omroepen gaan geen deelnemers sturen. België doet wel mee. De Waalse omroep RTBF was volgens deze verslaggever ook al volop bezig met de voorbereidingen. Het was geweten dat de RTBF al lang bezig was met een selectieprocedure van een kandidaat. Het was ook geweten dat die selectieprocedure eigenlijk al afgerond was. En dus België zal deelnemen. Met welke artiest, dat is nog niet geweten. Het Songfestival is in mei in de stad Wenen. Het weer, het valt met 7 graden niet tegen en er valt ook weinig regen. De meeste druppels vallen vannacht, maar het blijft wel lekker zacht.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 zijn celstraffen gegeven tot ruim zeven jaar. Twee groepen jongeren zorgden voor aanslagen, vernielingen en bedreigingen. De grootste luchtvaartmaatschappij van India, Indigo, heeft excuses aangeboden voor alle verstoringen. De afgelopen dagen moest de maatschappij honderden vluchten annuleren... na invoering van nieuwe luchtvaartregels. De Russische ruimtevaartorganisatie heeft een cosmonaut van een vlucht naar het ruimtestation ISS gehaald. De man zou tijdens zijn training in de VS foto's hebben gemaakt van gevoelige informatie. Er zou een onderzoek lopen. Het weer, vanavond is het een graad of 5, morgen lichte regen en zo'n 9 graden.